Geen Stijl publiceerde die foto vandaag. Op Twitter schrijft de GroenLinks-kandidaat onder meer dat ze antisemitisme verafschuwt... en dat ze daar was om op te komen tegen onrecht en geweld in de Gazastrook. GroenLinks laat weten dat het met deze excuses nu klaar is... en dat het verder geen gevolgen heeft voor haar positie als nummer 9 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vier bestuurders bij Shell zijn opgestapt omdat ze vinden dat het bedrijf te langzaam overstapt op duurzame energie. Ook andere bestuurders zouden op het punt staan om weg te gaan. Dat meldt de Financial Times. Shell wijt hun vertrek aan de eerder aangekondigde reorganisatie. Er zijn met kerst geen versoepelingen mogelijk. Dat zei premier Rutte in de persconferentie over de coronamaatregelen. Maar de regels worden voor nu ook niet strenger. Dat betekent dus dat het aantal gasten dat mensen thuis mogen ontvangen drie blijft. Restaurants en cafés blijven dicht. Wel krijgen ze extra steun. De kerstvakantie voor scholen wordt niet verlengd. En als de cijfers blijven stijgen, dan kunnen er nog voor kerst strengere maatregelen komen. Het Pfizer-vaccin wordt pas begin januari geleverd en niet al eind deze maand, zegt minister De Jonge. Het gaat ook om minder doses dan verwacht. Niet 1 miljoen, maar zo'n 500.000. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen worden als eerste gevaccineerd. Zij kunnen makkelijk naar centrale locaties komen. Het Pfizer-vaccin moet bewaard worden bij min 75 graden en kan daardoor niet eenvoudig vervoerd worden. Bewoners van verpleeghuizen krijgen daarom later een vaccinatie. Het kabinet verwacht dat het moderne vaccin beter geschikt is voor verpleeghuisbewoners. Het weer, vannacht plaatselijk kans op mist en lichte vorst.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 You all your fingers over her skin, you can really feel your temperature rising. She's giving you a system overload. Soon you're gonna need a circuit rewiring. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes. Automatic. She's got you hypnotized. I'm talking to you. She'll make a slave out of you. But you can't help it, boy, so it's okay. I'm talking to you. She'll make a slave out of you.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 ZFM. got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. neck was dripping. Ice, lemonade, my neck was dripping. I rock star, pack up doors, tipping wall, hey. Add up ball, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so rich, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we can't up every day. Getting hot tiling in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. kerst is. Hoor je op ZFM. ZFM. Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspelling.